12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit Utrecht... zeggen dat ze een antilichaam hebben gevonden tegen het coronavirus. Dat meldt Erasmus Magazine. Een hoogleraar zegt dat er een goede kans is dat de fonds tot een medicijn leidt... dat op termijn op de markt gebracht kan worden. Eerst moet het middel nog op mensen worden getest, wat maanden duurt. Hij benadrukt dat een echte oplossing tegen het coronavirus een vaccin zou zijn... waar anderen nu aan werken. Dat zal volgens hem nog een paar jaar in beslag nemen. In Luxemburg is de eerste coronadode gevallen. Het is iemand van 94. In Luxemburg zijn tot dusver 38 besmettingen gemeld. Maandag blijven daar alle scholen en kinderdagverblijven tijdelijk dicht. In Groot-Brittannië worden massabijeenkomsten in de loop van volgende week verboden. Een regeringsbron zegt dat er noodwetten komen om beperkende maatregelen te kunnen afkondigen. De Britse voetbalcompetities zijn al stilgelegd. En in België zijn 133 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn daar nu bijna 700 gevallen van het coronavirus geregistreerd. Het dodental in België staat op 4. Op een internationale legerbasis ten noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker 10 raketten neergekomen. Het Iraakse staatspersbureau zegt dat twee militairen gewond zijn geraakt. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt. Het is de tweede raketaanval op de basis deze week... Bij de eerste aanslag kwamen woensdag twee Amerikaanse militairen en een Brit om het leven. De Verenigde Staten voerden gisteren een vergeldingsaanval uit... op doelen van de pro-Iraanse Hezbollah. De VS houdt die strijdgroep verantwoordelijk... voor het bestoken van de legerbasis. Het weer in de loop van de dag stapelwolken met lokaal kans op lichte regen. Het wordt zo'n 11 graden.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 Een hele goede middag op deze zaterdagmiddag. Hartelijk welkom bij CFM Jazz op de zaterdag. Een luchtig programma op een mooie zaterdagmiddag. Het zonnetje schijnt en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Ja, we hebben weer leuke muziek uitgekocht voor eh, deze zaterdagmiddag. Muziek die op de zaterdagmiddag past. En dus onder andere deze natuurlijk van eh, onze bekende Herb Albert. Eh, route, route 101. Een heel bekend nummer, ooit vroeger gebruikt, heel lang geleden. 1980 eh, denk ik dat het sound was van de Radio Tour de France. Maar dat is echt heel lang geleden. ja, deze zaterdagmiddag, ik zou iedereen aanraden... blijf thuis, hou ramen en deuren gesloten. Want je weet het niet, je het kan altijd binnentreden. In de winkels is toch is niks meer verkrijgbaar. Alhoewel, misschien worden ze wel bijgevuld. Hamsteren, flauwekul, we gaan beginnen met muziek. We hebben mooie muziek uitgezocht. En ehm, de, eh, ja, het, is een mix van eh, ja, wat pop, wat jazz, vaak in het grensgebied. En als het in het grensgebied is, dan heb je het over Wouter Hamel. Deze herinnert zich iedereen nog wel. Wouter Hamel en Giovanka heet zij. Nou, die kennen we allemaal natuurlijk, want die presenteerde een aantal jaren op de zondagochtend vrije geluiden bij de VPRO. En momenteel is ze een van de presentatoren op, eh, op één, op, volgens mij op de dinsdagavond. En hier zong zij mee bij Wouter. En toen ik dit cd'tje weer eens goed zat te lezen, wat er allemaal op stond... toen kwam ik een nummer tegen, Nothing is Any Good... En dat deed me denken aan een artikeltje wat ik laatst in de krant las... over eh, een serie van mensen die een oud standpunt hebben en dat gaan veranderen. En dat, en dat nummertje Nothing is Any Good, dat noemde namelijk Benjamin Herman. Hij zei, ik was altijd een powerblazer. Hoe harder, hoe beter. Dat was het, eh, het einde voor een saxofonist. Maar toen ik moest meespelen op dat nummer bij Wouter Amel heb ik beseft dat zachtjes spelen, eh, intiemer spelen... dat het net als praten is. En dat het eigenlijk een, een, een, nieuwe dimensie geeft. En sinds die tijd heb ik ook zachter kunnen blazen. Dus wat is er leuker om te luisteren hoe dat dan klinkt. Daar komt hij. Ben, Benjamin Herman op de trompet, Wouter Hamel eh, zang. En allemaal van het cd'tje Hamel. Is it good? Is it bad or just silence? All the flowers have died and it's over. Cause nothing's any good. I feel restless. All my dreams are enveloped by sadness. And my sweet memories are in Paris when everything was good. When you sang your song to me, how I long to be in your arms. Now I can't believe your lies and your tricks. 去。 nothing's any good. Maybe you'll reappear when it's over. Benjamin Herman zegt over deze manier van spelen... het effect is tweeledig voor het publiek. Het verandert de impact. Concerten worden intiemer. Ik ben mezelf gaan verrassen en heb mijn oeuvre verrijkt. Zoals mijn vrouw zegt, het is als het een saxofoon is met een zuchtje. Je speelt alsof je bij iemand in het oor kruipt. Nou, tot zover Benjamin Herman. Mooi nummer, mooi nummer. Eh, wat ook een mooi nummer is, is deze. Iedereen kent hem. Ik dacht origineel Timmy Timmons. Maar dit is een andere heel bekende zangeres. Sade. natuurlijk eh, Sade. En eh, ja, daar hebben we in geen jaren meer wat van gehoord... van eh, deze toch hele bekende zangeres en haar band. Onlangs las ik in een, in een film dat ze een, nummer had, een nieuw nummer had gemaakt... wat in een film zit. Ik heb dat er wel bij, maar dat ga ik nu niet draaien. Misschien als ik tijd over heb. dus we gaan rustig door met ZFM Jazz op de zaterdagmiddag. Ja, een jingeltje, een jingeltje tussendoor. Eh, ik, dit was natuurlijk Sade. En er is een, een zangeres, Ken Days eh, Springs, heeft een nieuwe cd gemaakt. Die is volgens mij nog niet uit. En die, ja, die refereert aan alle dames die heel veel indruk op haar gemaakt hebben. Er is wel een single van getrokken. En die single, dat is eigenlijk het nummer wat geïnspireerd op, op Sade. En dat is, het nummer heet Pearls. En dat doet ze samen met Avisha Cohen. Candace Springs. Eh, van haar cd The Woman That Inspired Me. En als je dan kijkt welke women dat zijn... nou, dat zijn niet de, de, de meest onbekende, hoor. Ik zie staan uh, Diana Kroll, Nora Jones... Ella Fitzgerald, Nina Simone... Lauren Hill. Nou, heel veel mensen. Ik geloof dat de cd nog niet is uitgekomen. Hij zou in het voorjaar uitkomen. Maar dit was de singletrack. Die is dan wel leverbaar. En die kan ik dus laten horen. Uh, Prins zei ooit over Kennedy Springs... Deze vrouw heeft een stem die de sneeuw zou doen smelten. En dat zei hij na het horen van dit nummer. Een heel bekend nummer van eh, Sam Smith, Stay With Me. Komt ze nog een keer. it's true, I'm Een heel bekend nummer van eh, Sam Smith, dacht ik uit mijn hoofd. Eh, tijd voor iets wat pittigers. En eh, dan kom ik terecht bij de Amsterdam Connection. Bestaande uit Tim Welvaarts en Naomi Adriaans. En die hebben een mooie cd gemaakt. En daar ga ik een stukje van laten horen. Het is eigenlijk een, een tribute to Stevie Wonder cd. Er staan heel veel nummers van hem op. En dit is een hele fraaie. luisteren naar de Amsterdam Connection. Tim eh, Welvaarts, die eh, speelt eh, harmonica, piano. En even kijken hoe de dame ook weer heet van dit gezelschap. Dat is... dat ben ik toch eventjes... Dat, Naomi Adriaans. En zij speelt op de blaasinstrument de sax. En op de bas hoort je een hele bekende Amerikaanse bassist Nathan East. mooie plaat, mooie cd. 2017 komt die. Muziek van Stevie Wonder. En dit eh, was nou het nummer Overjoyed. Uh, misschien heb je allemaal wel eens van Boudewijn de Groot gehoord. Die man uit Heemstede die aan zijn laatste jaar met optredens bezig is overigens. Past die in een jazzprogramma, zullen ze, zal je afvragen. Nou, dan denk ik, ja, daar past hij in. Want hij, een, op een cd, of LP moet ik zeggen, uit 1968, Picnic uh, staat een, eh, een, een, nummer dat is gebaseerd op de Tuin der Lusten. En daar staat een nummer op, Canzone 4711. 4711, dat herinner je natuurlijk meteen aan de hand van die eh, ja, geur. Daar komt hij, Boudewijn de Groot. viel een hete schaduw over het strand. Die depressie had de zon dus toch gevangen. De wind bleef onder het wolkendeksel hangen. De dag bleef stilstaan tussen 1 en 2. Vanille-ijs in haar bruine hand. Ze likte langzaam met een koel verlangen. Ze had nog zilte parels op haar wangen. Ze bracht de golven in haar haren mee. En in haar ogen de sterren van de zee. In haar schelp van stilte zocht ik gaten, probeerde mij met haar te laten praten. Ik keek naar boven en had geen idee. Vier cijfers vormden een reclamevlucht. Toen hing een rode klonje in de lucht. Ze zei iets dat ik moeilijk kon verstaan. Een man zat met een radio te spelen, die mij daarop vierstemmig mee kwam delen. Dat liefde alles was wat nodig had. Ze keek me een tijd later peinzend aan. En net toen ik haar schouder wilde strelen, begon het haar klaarblijkelijk te vervelen. Dat ik alleen maar zwijgend naast haar zat. En ze verdween half achter blad Tot haar navel toe was wereldnieuws te lezen. Ze zei dat oude Klonje fijn zou wezen. Het speet me dat ik dat niet bij me had. Ze leek me onder haar bikini bruin. Ze had een hoge schutting om haar tuin. eerste druppels vielen op mijn hand. Tijd voor deeën om zich aan te kleden. Opeens leek alles jarenlang geleden. Ze deed haar kleren aan en groette mij. Een regensluier daalde over het strand En kinderen huilden hard en ontevreden De natte vlaggen zakten naar beneden En iets dat nooit begon was al voorbij Haar kleine vrede hand liep Na me weer naar zee verlangen. Haar golven hielden mij opnieuw gevangen. Het ochtendblad mag mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oude klonje woei van het land. Ja, zo dan kan je maar, zomaar Boudewijn de Groot in het jazzprogramma draaien. Als je denkt, ja, die, dat eh, bandje dat speelt wel aardig. Dat is het orkest van Bert Page. En ja, die heeft allerlei stijlen gespeeld. En dit is toch echt een jazzy nummer van Boudewijn. Leuk om te laten horen. Wat ook leuk is, is de muziek van Jaap Dekker. Jaap Dekker, las ik onlangs in de krant, is eind februari overleden. Maar iedereen herinnert zich nog wel de boekie-woekie sound van deze makker. Ehm, en hij had veel Nederlandstalige liedjes. Eh, in een groen groen knollen, knollenland. En we zijn twee eenzame cowboys. En dat soort nummers heeft hij gemaakt. Ik denk toch wel eens leuk om weer die sound van Jaap Dekker te laten horen. Hij heeft overigens ook filmmuziek geschreven. Maar goed, dat terzijde. Eh, wij zijn twee eenzame cowboys is een van zijn bekendste. Daar komt hij, Jaap Dekker, Boogie Woogie. ik denk dat die Jaap Dekker zo'n beetje deze muziek in de 70 jaren produceerde. Dus dit was ook een Nederlandstalig product. Totaal anders dan Boudewijn. Uh, helaas overleden. Jaap Dekker, eind februari. Ik dacht 28 februari of zo uit mijn hoofd. Tijd voor iets heel anders. En dan heb ik het over een, een eh, jazz scene. Dat is de titel van een boek over het leven van William Claxton. Deze fotograaf en jazzliefhebber werd wereldberoemd dankzij eh, foto's van jazzgrootheden... als Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Chet Baker. Het boek werd verfilmd door Julian Benedict... en die vroeg op zijn beurt de Duitse trompetist Til Benner... om de soundtrack te maken. En dat, dat is gelukt. Ik eh, laat je horen de titel soundtrack van eh, de, deze film... naar aanleiding van het boek van William Claxton. De themasong heet Clax. Komt-ie, Til Brunner. mooie muziek van eh, Til Brunner. Ik zal even kijken wie er nog meer mee gedaan hebben. Dit is een cd uit 2001. Is dus gebaseerd op eh, de, het is de soundtrack Jazz Scene. Heet de film. Het is ook de titel van het boek. En wie spelen er mee? Drummer Hans Dekker. Bassist Frans van Geest. Eh, saxofoon Peter Weniger. En toetsenist Frank Chastenier. En trompet natuurlijk Til Brunner. ik heb al eens vaak gezegd... het is leuk om ook wat andere muziek te draaien.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 a blues day that goes for Tuesday. Wednesday's just the middle of the week, yeah. Friday's just another payday. The weekend's just another heyday. But Thursday's surreptitiously unique. That's why. eyes on the peculiar way of sailing. Sometimes Thursday makes you want to run away. Thursday, such a crazy, lazy day. Thursday's such a crazy, lazy day. Good Old Harry Nielsen eh, van de cd Sandman. Eh, ja, we zijn alweer aan het laatste nummertje voor eh, de klok van 1 uur toe. En dan kom ik terecht bij de Allman Brothers Band. En dit is de Big Band of Brothers. zang Mark Broussard. Die hebben allerlei muziek opgenomen van de, de Allman Brothers. En dit is een leuke Stage Blues. Uh, dit is dat laatste nummer. Ik hoop dat je na de klok van 1 uur ook weer erbij bent. Want de muziek die we vandaag laten horen... die kom je niet elke dag tegen op ZFM. En trouwens ook helemaal niet op de radio. Daar komt hij. The Big Band of Brothers. Statesboro Blues.